hoor je I Am In Love. side de Disc Conscience. Deze week nieuw op nummer 76 in de CD Top 100. Weet je wat zo leuk is? Deze week verscheen op Compact Disc Single, een van mijn favoriete tracks van het laatste album van Crowded House. Die track heet Into Temptation en we hebben het ook een keer gedraaid in een soft CD-uur. Ehm, de totale speelduur van deze compact disc single is 12 minuten en 12 seconden en er staan drie stukken muziek op. Geniet even van het titelstuk.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 I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. temptation, knowing full well the earth will rebel. Into your wide open arms, no way to break this spell. Break this spell. Crowded House was dat van de compact disc single Into Temptation. En je luisterde naar het titelstuk. Hier is het overzicht van de nieuwe CD-singles van deze week. Het zijn er niet zoveel. Robbie Neville en Somebody Like You, Michel Shocked met When I Grow Up. Hey Music Lover van Essex Express, Too Much To Lose van Jan Hammer. Like a Prayer, uiteraard van Madonna. All This Time, Tiffany, Where Is The Love van Will Downing en Misha Paris. Call Me van Blondie, Let The Good Times Rock van Europe en de laatste Robin Beck en Save Up All Your Tears. Dat waren ze, de nieuwe CD-singles van deze week. Ook hartstikke nieuw is de serie Original Disco Dance Collection. Dat zijn drie dubbele CD's. Ze zijn ook keurig nummer 1, 2 en 3 genummerd. En daarop een heleboel fraaie gouden ouwe, waarvan er toch een heleboel volgens mij nog niet op CD uit waren. Dat geldt wel voor de twee die we gaan draaien. Je luistert van set 1 naar Cherchez la Femme van Dr. Buzzard's Original Savannah Band. En daarna van set 2 Rapture van Blondie. Het staat allemaal op de drie dubbele CD's Original Disco Dance Collection. Nou echt op zitten wachten of niet. Het is wel leuk dat die oude hits van vroeger zo langzamerhand allemaal op CD verschijnen. En ik wil je nog even het volgende melden van die serie Original Disco Dance Collection. De samenstellers hebben keurig op de doosjes gezet of het originele single hits zijn, of dat het om remixen gaat of om eh, extended versions of 12 inches. En je komt wat dat betreft bij verzamelaars regelmatig voor verrassingen te staan. Niet dus bij deze serie. Ja, dan gaan we nu naar eh, een van de primeurs van vanavond. Het nieuwe album van Howard Jones. Het heet Cross That Line. Jones die werd geboren en eh, getogen is hij in Southampton in eh, Engeland. En hij doorliep in Manchester, Manchester moet ik zeggen, het conservatorium. En hij speelde al snel toetsen in verschillende groepen, gewoon voor zijn lol. Dan loopt hij op een gegeven moment in zijn carrière voor zover je daarvan eh, kon spreken, toen al tegen Rupert Heinop, die hem in feite min of meer ontdekte en die platen met hem begon op te nemen en die die platen ook voor hem produceerde. Voor dit nieuwe album deed Howard Jones gedeeltelijk zelf de productie. Ik ben daar nogal van onder de indruk. Ik zou je willen aanraden er even lekker voor te gaan zitten en te luisteren naar dit album van Howard Jones, Cross That Line. Je hoort eerst The Prisoner, gevolgd door Guardians of the Breath. Hier is die, Howard Jones. het nieuwe album van Howard Jones. Het is getiteld Cross That Line en je hoorde The Prisoner, gevolgd door Guardians of the Breath. De hoogste tijd voor een compact disc video, 7 minuten over half 10 is het geworden. En je weet het, de CDV's die hoor je bij de Tros op de radio op donderdag in de Gouden Uren en s'avonds in de CD-show. En je kunt ze ook weer zien aanstaande dinsdag in het programma Popformule bij de Tros op het ATV-net op Nederland 2. Vorige week kwam die in mijn bezit, de CDV van Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Die CDV-compact video heet Barcelona. Hij is 5 eh, inch groot, dus hij heeft het gewone CD-formaat. Wat ik eh, vooral zo aardig vind is de muzikale combinatie van die twee. Een, eh, zeg maar een lyrische tenor want zo kun je Freddie Mercury toch wel noemen. En uiteraard de grote diva Montserrat Caballé. Bovendien is de clip die erop staat ook zeer de moeite waard. Het audiogedeelte, even, vier tracks staan erop. Totale speelduur 19 minuten en 56 seconden. En de videoclip die duurt 4 minuten en 30 seconden. Luister eens naar de korte uitvoering van Barcelona, want de extended version staat er ook op. Freddie Mercury en Montserrat Caballé. blijft een opvallende muzikale combinatie. Freddie Mercury samen met Montserrat Caballé en Barcelona van Compact Disc Video. De mm, eh, nieuwe cd's van deze week uit het importcircuit. Maar Jan, waar heb ik ze? Oh, hier. Oh, gelukkig. En ik maar zoeken. Ik heb ze voor mijn neus. Bij de importplatenzaken kun je terecht voor de All Time Greatest Hits Part 2 van Harry Belafonte. High Hat van Boy George, de hits 1979-1989 van Rosanna Cash Cocker Happy van Joe Cocker, Voodoo van Dirty Dozen Brass Band, The Best of China Easton, Aretha's Jazz, Aretha Franklin, de Collectors Items van de OJ's en Raw van Allison Williams. En dat waren ze, de import-CD's van deze week. Ik had je al gewaarschuwd. Het is niet zo verschrikkelijk veel op dit moment wat er aan CD's in Nederland uitkomt. Dan gaan we naar een, eh, ja, dat is een import-CD en een heel speciale. Want ehm, je hebt ooit, neem ik aan, wel eens gehoord van het verschijnsel promo-CD's. Dat zijn cd's die niet in de handel komen. Dat zijn eigenlijk exemplaren voor discjockeys en voor eh, de muziekpers. Maar het gekke is dat we toch een paar exemplaren via de import binnen hebben gekregen van een promo-exemplaar van Melissa Etheridge. Die is ehm, vorig jaar in 1988 door een platenbaas uit een, uh, ja, zeg maar uit een kroeg gehaald waar ze aan het optreden was. En ehm, op die eh, promo-CD staan vijf tracks muziek. Het is allemaal live opgenomen in een theater of een, ja, kan eigenlijk wel zeggen, een tent die heette Roxy in Hollywood. Het zijn opnames van 11 oktober 1988. En ik denk dat ze een flinke carrière voor zich heeft. Luister maar eens naar Grown Plated Heart, gevolgd door Similar Features. Je luistert naar de, het is niet te geloven, promo live CD van Melissa Edwards. trying to tear it apart. Got angels crying from up above. They got a rust in their eyes. They got a rust on their love. And I have learned to leave no stone unturned. Keep the wall against my back. And love is real as the day is long. I'll take the time. song about somebody who looks like me. through, go on and close your eyes. It shouldn't bother you. Dancing with the wall you bitter and sweet. There ain't much you can do when they just lay at your feet. But could you tell by the song I wanted to be the one? you listen again when the damage was done? Now the pain quit and you're doing by number three. Are you gonna tell me how I felt? Will you tell me what it means? Go on and close your eyes. Imagine me there. She got similar features with longer hair. And if that's what it takes to get you through, go on and close your eyes. It shouldn't bother you. Was it want with no desire? Was it smoke with no fire? Did I say it doesn't rip me apart? I lied. I'm sorry.